Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan is een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood... meldt de Afghaanse inlichtingendienst NDS. De Egyptenaar Abu Musin al-Masri werd gezien als de nummer 2 van de terroristische organisatie. Details over de omstandigheden rond zijn dood zijn niet bekendgemaakt. Masri stond sinds 2018 op de Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen... In de Verenigde Staten wordt hij beschuldigd van het beramen van aanslagen op Amerikaanse staatsburgers en het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Er komt voorlopig geen lockdown in Napels en omgeving. De gouverneur en van de regio Campanië had daarop aangedrongen... maar is na overleg met de Italiaanse regering tot de conclusie gekomen... dat een lockdown in één regio niet haalbaar is. De verwachting is wel dat er vanaf morgen of overmorgen voor heel Italië strengere maatregelen gaan gelden, nu het aantal besmettingen blijft oplopen. Volgens Italiaanse media gaan scholen helemaal over op digitaal onderwijs, gaan nachtclubs dicht en moeten cafés en restaurants om zes uur s avonds sluiten. In de eredivisie heeft Heerenveen van Emmen gewonnen. Thuis werd het 4-0. Pek Zwolle wist thuis niet te winnen van Willem II. Die wedstrijd eindigde zonder doelpunten. Utrecht heeft Twente de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In de Galgenwaard werd het 2-1 voor de Utrechters. En aan het begin van de avond vestigde Ajax een nieuw eredivisie-record... door in Venlo VVV met 13-0 te verslaan. Nooit eerder maakte een club op het hoogste niveau meer dan 12 doelpunten in één wedstrijd. Vannacht om drie uur komt er weer een einde aan de zomertijd. Dan gaat de klok een uur achteruit. De klok gaat op 28 maart volgend jaar weer een uur naar voren. Het weer bewolkt en in de loop van de nacht ook regen. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst grijs en nat. Later klaart het op, maar aan de kust kan in de middag nog een bui vallen... en het wordt ongeveer 14 graden.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 I'm only dreaming. Cause if I wake, girl, and you're not by my side, I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song?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 And I ain't gonna forget that you broke me. Baby, baby, baby, baby, but I from a thug to a man Build my castle with bricks And no longer with sand Oh girl And just before I run to the night.